Martijn, heb ik het jolen geleerd. de jodelautoe, mijn tong sloeg vaak te veel, het ging steeds verkeerd. die joh, ik kantte de maat met mijn schul Ze die fijn, je jolen bij Appelwijn. dan zingen en dansen ze op het bal, hun echo's die gaan door het dal. In Koestijn daar heb ik het jolen handen op dijen en kom. Jodelai, de meisjes in Koestijn vergeet je niet. Ze zingen en jolen het mooiste lied. De meisjes die brengen je hart op hoofd. yo. Ik tanden de maat met mijn schoen op de grond. Jodelaridio, jodelaudoe. En klanten met handen op dijen en kool. Jodelaridio.